is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na een brand in een flat werden zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie een agent. Eén woning is uitgebrand en de bewoners van zes appartementen kunnen vannacht nog niet terug naar huis. De identiteit van de doden is nog onbekend. Een agent die op de melding van de brand was afgekomen raakte ingesloten door het vuur. Hij klom uit het raam en liet zich daarna vallen, waarbij hij volgens RTV Utrecht beide benen brak. Twee mensen zijn onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan in de flat in Utrecht. Ooggetuigen spreken van een kleine ontploffing. Alle Europese vaders krijgen zeker tien dagen verlof na de geboorte van hun kind. De regeling geldt ook voor vrouwen van wie de vrouw of vriendin is bevallen. Verder komt er voor vaders en moeders zes weken betaald ouderschapsverlof. Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken besloten. Het plan is door Eurocommissaris Timmermans opgesteld. De Nederlandse regering was tegen het plan en vindt dat het verlof een kwestie is voor de landen zelf. Minister Koolmees stemde dan ook tegen, maar de meerderheid van de Europese ministers van Sociale Zaken was voor. De vrouw van president Trump, Melania, heeft twee detentiecentra voor migranten in Texas bezocht, waar meer dan 2000 kinderen verblijven. Melania Trump keerde zich eerder deze week tegen het beleid van Haran... waarbij kinderen van illegale migranten aan de grens met Mexico worden gescheiden van hun ouders. Gisteren besloot Trump na nationale en internationale ophef... dat illegale migranten weliswaar moeten worden vastgezet, maar dan samen met hun kinderen. Het weer wisselend bewolkt met in het noorden nog buien, minima rond 11 graden. Overdag bewolkt met een stevige noordwestenwind en in het noorden en oosten wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Ook in het weekend fris met wat regen, daarna droger, zonniger en warmer.